Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De formatiegesprekken gaan er stevig aan toe. Dat zegt informateur Plasterk na weer een dag van onderhandelen. Van tevoren liep de spanning tussen PVV-leider Wilders en VVD-leider Gus wat op... door gedoe onderling op Twitter. En volgens Plasterk is nu het lastigste punt geld. Want de een wil bezuinigen en de ander niet. Uiteindelijk, omdat bijna elk onderwerp raakt aan financiën... zijn de financiën natuurlijk altijd van grootste belang. Op dat onderwerp knettert het nog flink. Nou, dat is wel een belangrijk onderwerp, ja. En dat, eh, daar moet je het inderdaad over eens worden. Overigens hoeft in dit stadium hoeven de partijen natuurlijk ook volgens de opdracht nog niet eens te worden. Maar er moet perspectief zijn. Dit weekend zei Wilders ook nog dat er misschien nieuwe verkiezingen komen als hij niet krijgt wat hij wil. Sophie Hilbrand heeft bij de start van haar talkshow vanavond... voor het allereerst gereageerd op de afwezigheid van haar collega Galit Kassem. Hij is afwezig omdat het AD begin deze maand een artikel publiceerde... waarin hij in verband wordt gebracht met omkoping. En het valt Hilbrand zwaar dat haar collega er niet is. We missen hem ook gewoon. Ehm, ja, dus wij hopen gewoon natuurlijk dat hij hier eh, weer... Eh, te zien zal zijn. En in de tussentijd eh, zijn we natuurlijk dolgelukkig dat eh, Jeroen Pauw ons hier uit de brand helpt. Ja, dit talkshow heet dan ook voorlopig Sophie en Jeroen. En supermarkt Aldi roept croissants terug... omdat er mogelijk stukjes metaal in zitten. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit komt het door een productiefout... en kunnen mensen die ze eten gewond raken. Het gaat om voorverpakte croissants met een houdbaarheidsdatum tot 21 februari. En vanmiddag is een tijdcapsule geopend die onder het ruiterstandbeeld lag van koning Willem II in Den Haag. En deze historicus vertelt wat erin zit. Een oorkonde eh, die betrekking heeft op de eh, ja, onthulling van het beeld door koningin Wilhelmina. Een uh, lofdicht op het leven van Willem II. Meerdere boeken met betrekking op veldslagen waar hij betrokken bij was. Dus het is echt een kistje om ja, ter meerdere eer en glorie van Willem II. Ja, het beeld van de koning moet over vier jaar weer worden teruggezet op het Binnenhof. En daaronder komt dan weer een tijdcapsule te liggen. En ook met spullen uit onze tijd. Heb ik nog het weer voor je. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen begint zonnig, maar later trekt het overal dicht. En tegen de avond komt er wat motregen aan. Het wordt een graad of 11.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 Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort. Goedenavond en leuk dat je weer luistert naar Play It Out Loud Underground. Mijn naam is Ben Verroda, naast mij zit Marcel van Kuik. Goedenavond. Gezellig weer vandaag met z'n tweeën. We zijn weer van partij. programma van maken. Jazekers. En natuurlijk, uh, we hebben vandaag, of ik heb, wij hebben vandaag het eerste interview met de, band, de Noorse band Stormfront. Die gaan we straks eh, in dit uur even bellen en aan de tand voelen. Ben benieuwd. Hello everyone, international um, uh, listeners. We have an, uh, an interview today with the uh, Norwegian band Stormfront. Hello Costa Rica. And uh, we're going to make it an uh, exciting show today. Yeah. Um, the most of it will be in Dutch, so I'll start talking Dutch again now. Uh, we begonnen de uitzending met Natte Frost. Oftewel Nachtvorst genaamd. Uh, verwar het niet met de Deense band Natte Frost. Die bestaat blijkbaar ook. En die maakt hele andere muziek dan deze meneer. Deze meneer eh, is natuurlijk bekend van de band Carpathian Forest. En dit is een sideproject. Heeft twee albums uit en een paar demo's. Maar deze was... Eh, ja... Daar dus van. Eh, we gaan nu lekker een beetje dead metal luisteren. Je grindcore. Beetje grindcore. Nou, vroeger deden ze grindcore. Nu is het meer wat, wat dead metal. Dit is... Ik heb voor een nummer gekozen van hun elfde studioalbum alweer. Ze zijn inmiddels verder, want dit album komt uit 2005. Het was een single en je gaat lekker luisteren naar Napalm Death. Price met het nummer The Accuser. En daarvoor was Napalm Dead. En dat laatste nummer, niet Napalm Dead, want dat was niet het laatste nummer... was een verzoekje uit Costa Rica. Heb jij nou ook een verzoekje? Laat het me weten via mijn Facebook, via mijn Instagram. Doe maar wat. En eh, deze kwam helemaal uit Costa Rica. Dus eh, dan draaien we dat gewoon voor je. Volgende band, die, eh, ja, waar heeft hij het over? Eigenlijk is het gewoon zuipen en metal. Je gaat luisteren naar Jihina. je nog steeds luistert. Ondanks de, al deze takkenherrie. Interview komt bijna, bijna, bijna, bijna, bijna. Ja, we hebben straks een interview met Stormfront. We gaan eerst nog even wat nummertjes draaien. Maar je luistert nu naar Azagal uit Finland. Eh, dit nummer kwam van hun zevende album. Ik ga het proberen uit te spreken hoe dat nummer heette. Maar dat is echt bijna onmogelijk. Taman Maika Princi alle Finse luisteraars. Ik weet niet of ze zijn. Die lachen me waarschijnlijk niet uit. Uh, eh, Azagal is al uit 1995. Dus die uh, eh, timmer al een tijdje aan de weg. Ze hebben laatst ook nog een nieuw album uit. Eh, ja, ik heb voor dit album gekozen. Want ja, <laughs> ik ben de DJ, dus ik bepaal het. Tenzij je een verzoekje ehm, we gaan nu naar... Martin van Drunen heeft weer een leuk sideprojectje gedaan. En uh, Martin Vertrunen kennen we natuurlijk van s En eh, we gaan nu luisteren naar een nummer van Rotten Casket. Daarna een nummer van Stormfront. En daarna het interview. Maar nu eerst Rotten Casket. Fucking hell! We gaan even een momentje opnieuw proberen te bellen, want we kregen hem even niet te pakken. We hadden hem net te pakken namelijk. Oh. Verstrengeld ook, help. <laughs> we gaan hem even opnieuw bellen. Anders... Uh... Eh, It's ringing. Ja? Hello. Oké, even Hakje, hekje, hekje 1. We're gonna try it again. <laughs> And he's gone. Yes, je bent live. Hi hoor. Hallo. hij is ook live. Hij is ook live. Hello. Hello. Yes. Welcome to Dutch Radio. We had a little with uh, with the, uh, with the Norwegian Dutch phone thing, but we're live now. We're live now. I got to talk in the microphone as well. Welcome, Vagert. Welcome to Dutch Radio. Thank you very much. All right. Uh, you have a new album out. Uh, your second full length. Der Dirt Ok. Oh, I just had it right. I'm gonna try it again. They're dirt ook shit foreigns, right? correct. All right. the, where fle death and flesh unites. Ah, how did you come up with the title? Yeah, I was uh, looking through some old uh, art uh, from the uh, late Middle Ages. Mm -hmm. the dance macabre uh, art, actually. Yes. And, and I'm quite fascinated by the, this art and I started writing the lyrics for the song, and while I was write, writing it, uh, the title came up to me. Okay. And with uh, talking about the lyrics, uh, what like process do you go through when you you write the lyrics? Just, do they just come up, or how does it go with the Stormfront lyrics? Yeah, I always uh, think lyrics and music, and suddenly a phrase can uh, fall into my mind, and I write it down, and uh, I start writing a bit, and suddenly I have the lyrics, and these can these lyrics can also come, well, for instance, reading or out driving, at work. Ah, okay. Uh, pretty pretty much uh, anytime at everywhere. And you have like uh, you have Norwegian lyrics, and you have uh, like English lyrics, and, how do you determine which language to use? Yeah, actually, most exactly what sounds best in the different languages. Some words sounds better in Norwegian, and some words sounds better in English. But you know, uh, also the phrases decides a bit uh, okay. what language. Uh. But to us in, in, in Netherlands, it's always like it's, when it's Norwegian, we're like, "Whoa, that's cool," you know. <laughs> yeah, <laughs> yeah. But uh, sometimes we, it can be if we read it in Dutch, we're like, uh, that's strange. But if it's Norwegian, we're like, wow, cool. <laughs> yeah, right. <laughs> yeah, that's uh, uh, uh, some yeah, and all of those uh, foreign countries uh, learning Norwegian just uh, read black metal. Yeah, yeah, it's of quite, course. I, quite I try, interesting. I try to try to. It. I try a little bit Swedish, but it's little compared to Norwegian, I believe. But uh, nowadays, you have a lot of black metal bands, and how do you make yourself unique and noticed nowadays? That's pretty different question to answer. I, when I write music, it's uh, all the music and lyrics are uh, actually based on personal experiences and happenings in my life. So I, I can't really say I'm trying to write something that's catchy or uh, different, but but it re- represents me, okay, uh, my mind and soul and everything. So every every album is quite personal. Okay, because you you started as as, as a bassist, right? Yeah, that's you, correct. You had uh, yeah a few members in your band, and now you're only the only one left. Yeah, and that it's hard to uh, like play play a gig for for yourself. But with with the right musician, would you consider to go live on stage? Yeah, that, I I think that could be possible, but. Uh, once I was asked by uh, Crystal Darkness if I wanted to be their uh, support band on a concert here in Lillehammer. Mm-hmm. But uh, so I I got a fair warning a long time ahead of the concert, but trying to find musicians it's, was uh, pretty difficult. It's hard to find musicians, good musicians nowadays, I think, and they have to yeah. have to uh, be on the same level as you, and not just like uh, I can play a bass or can play a guitar. Or, yeah, no, of, course you need that uh, spiritual connection as well. Yeah, of course. So I managed to find one guitarist, but uh, mm, I could probably i have done bass and vocals myself, but drummers here is pretty impossible. Uh, okay. <laughs> few punk bands, but uh, not the no. kind you you're searching for. No. Who knows? Uh, Who knows? In in time. Uh, well, would have been great. We we we once talked about a reunion, but uh, the original guitarist is not interested, and the uh, okay. drummer, original drummer, is he wants to play guitar or maybe only be a vocalist. So kind of uh, put that uh, thought away for a while. So, but maybe maybe later. I don't know. Maybe later, in time, in time. And uh, you first were with No Colors Records, and now you're with the the Cold Northern Breeze Records. Why did you change, or what what what changed it to go to another record label? Uh, I only I only do one uh, record uh, deal for each uh, record label I'm on. Okay. Because I because I don't want any pressure or anything. Uh, because I don't know how long it takes to write a new album. And mm-hmm. uh, when the album was ready, No Colors was not ready to release anything, and I've been talking with. Uh, with Axel from uh, Colnor and Breeze for a long time, and he suggested I can do it. I can help you if you want to. And he did. Yeah, but uh, of course I fucked up a bit uh, <laughs> because I was also asked by uh, Darker Than Black Records if uh, they also wanted to release uh, the album, and they also could have done a print, uh, a vinyl print of uh, Djevel Pact, and also uh, other shows Skjødens Forenes, but uh, I fucked up, so I missed out on that. Oh, okay, so yeah. those shit things happens. happen. <laughs> yeah, but I uh, was lucky enough to get a tape deal with uh, with an uh, label from Uruguay named Records, so they will do the professional tape. Okay, there will be a tape coming out. And nowadays, now it's only the the CD is out. Yeah, that's like true. I have here, maybe watching the webcam. Yeah. I have it right here. You can buy it. Where can uh, people buy the CD, the album? No, they can uh, write an email to stormfront666 at uh, gmail.com. Mm-hmm. And they also they can also find me on Facebook. The, I have an official Stormfront page there. Okay, go buy that album. Uh, your album just it came out September 1st. Yeah. And we all know what also came out September 1st. We really do. <laughs> it was Memento Mori from Marduk, and they're both white. Is it is the coincidence? Yeah, actually, it was. I was uh, looking through a bunch of photos on the internet, and I found that black album with white print. Uh, all albums have that, so uh, I wanted to try something new and uh, do a white cover with black print. And Marduk stole your ID. <laughs> <laughs> yeah, I bet we were all uh, planning this for a long time. yeah, yeah, of course. <laughs> So it's quite, quite funny. I'm a big Marduk fan myself. You are. Yeah. And they're from Sweden. Isn't, yeah. isn't that the the because Netherlands has a thing with Germany? Do we have a thing with with Sweden, or is just? Mm. Yeah. And we, we are always teasing the Swedes, and the Swedes are always teasing us. Ah, okay. So. <laughs> cool. And what are the, uh, the Swedish jokes? The uh, what are your future plans with Stormfront? Oh, next up now it will be the Stigmish Triumph repress from uh, Rain Chaos Records. Mm -hmm. uh, and that tape from Hair Records, I said the Uruguay uh, rain case production is Uruguay. Her records is Argentina. Okay. And uh, hopefully that does uh, for to forenes on vinyl if a label is, shows interest, but uh, still haven't found anyone. Yeah. And there will be a split 7 inch with uh, Rites of Darkness from Greece, okay. which released a demo in the 1990s. It will be an exclusive track. So there's still a lot to do. Oh yeah, and I'm also I'm also having ideas for a new storefront album. But first, I need to record some vocals for my other band, Secret Glaciers. Okay. So. And now we're gonna just promote this album because this is now, and we live in the now. And uh, uh, I want to thank you a lot for this interview. Yeah, thank you too. It was nice. Do you have a? Nice. You can have a request song if you want. Mm. Do you have a uh, Samuel Sermon of Opposites, maybe? Mm, maybe I do. Maybe I do. Let's find out. Yeah, Samuel will, was an uh, important band for me. It was the first uh, black metal band I ever heard. The first black metal band you ever heard? Oh, cool. Now we're going to yeah. play a song of that. And we're going to play the... Yeah. Uh, now let's say the, the title track of Ceremony of the Opposites. Ah, sounds and good. Let's listen to it. Thank you, Tak. Yeah. And uh, thank you too. Buy his album, and we're gonna listen to Summer Owl. Samael. Ik hoor mezelf niet. Kan dat? Hmm. Je luistert naar Samael. En dat was een verzoekje van Vegert Eversen van Stormfront... waar we net een interview mee hadden. Mocht je het gemist hebben, dan heb je het gemist. Over eh, twee weken staat het ongeveer online... Ongeveer twee eh, weken? sorry, ja, mijn microfoon is nog niet op. Oh, eh, ja, ongeveer. Dat ligt eraan. <laughs> maar het gaat steeds sneller tegenwoordig. Dus. Dan je het allemaal terugluisteren. Yes. En ga ik het zelf ook even terugluisteren.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 Ja, afgelopen week kregen we slecht nieuws uit het kamp van Metal Church. De Amerikaanse metalband heeft alle geplande optredens voor 2024 afgezegd. De reden is dat gitarist Kurt Vanderhoof slepende rugproblemen heeft. De bandleider geeft aan dat hij zich eh, tijdens recente live-optredens... al regelmatig naar de zijkant van het podium moest begeven... om al zittende op een stoel verder te spelen. Vanderhoof vindt het tijd om de daarvoor verantwoordelijke rugproblemen aan te pakken. Daardoor hoopt hij in de toekomst weer te kunnen optreden... maar de benodigde herstelperiode noopt hem wel om de eh, tourplannen voor dit jaar te schrappen. Metal Church stond onder meer geboekt voor de eerste editie van Helmond Open Air op 13 juli. Creator gaat dit najaar op Europese tournee. Dat doen de Duitse Trashers niet alleen, want ze krijgen een gezelschap van Anthrax en Testament. Een show in ons land vindt plaats in Den Bosch op 15 december dit jaar. De kans dat Ozzy Osbourne ooit nog eens aan een tour zou gaan beginnen... leek al aardig klein. Zijn vrouw en manager Sharon Osbourne heeft nu laten weten... dat de ex-frontman van Black Sabbath twee laatste concerten wil geven. Plaats van handeling moet Stadion Villa Park in Birmingham zijn. Volgens Sharon Osbourne wil haar inmiddels 75-jarige man... met de concerten afscheid nemen van zijn fans. Volgens haar is zijn stem nog in prima staat... maar strijdt de zanger nog steeds tegen diverse fysieke ongemakken. Mede als gevolg van de ziekte van Parkinson. Er is geen datum gegeven voor de mogelijke afscheidsconcerten Overigens vonden de laatste optredens van Black Sabbath ook plaats in Birmingham. Op 2 en 4 februari stond de band in de veel kleinere Genting Arena. Op 25 januari zijn Brutus, Or Hollow, Or Home, Hammock, Devastator, Locust, Nephilim en Terziele aan de poster van Into the Grave toegevoegd. Daarmee is de line-up compleet. Ook de dagindeling is bekend. Fear Factory zal de vrijdag headlinen, Slaughter to Prevail de zaterdag en Paradise Lost de zondag. Into the Grave wordt gehouden op 7, 8 en 9 juni. Natuurlijk in Leeuwarden. Kaartjes kosten 99 euro en zijn verkrijgbaar via www.intothegrave.nl. Jero On Air heeft ook de line-up weer wat uitgebreid. Vandaag, of 26 januari, eh, werden er namelijk 13 nieuwe acts bevestigd. Waaronder de headliner van de zaterdag, Architects, zal deze dag afsluiten. Daarnaast zijn ook Frank Carter en de Rattlesnakes, Imminence, Movements... Make War, Brutus of Mice and Men, Hannibal, Spanish Love Songs, King Prawn, The Black Dahlia Murder en For I Am King bevestigd. Eerder al waren co-headliners Dropkick Murphys en Electric Callboy al vastgelegd. Evenals onder meer Suicidal Tendencies, Bad Religion, Body Count, Sum 41, Biohazard, While She Sleeps, Comeback Kid, Madball en Die Artist Murder. Jera On Air vindt plaats op 27, 28 en 29 juni in IJsselstein en dan die in Limburg. Een combi-ticket kost 189 euro en alle informatie vind je op www.jeraonair.nl. Dat Architects vanavond in Amsterdam optreedt, 26 januari was dat dus, blijkt niet alleen voor Jeron Air, maar ook voor de Met Metal Meeting het moment om een nieuwe reeks namen bekend te maken voor de aankomende editie. Bij het Belgische vierdaagse evenement gaat het naast Architects zelf om de volgende 29 X. Triple Crosses, Alien Weaponry, Amaranth, Atrio, Aventasia, Batushka, Brian Downey's Alive and Dangerous, Crown Shift, Drug Church, Dying Wish, Icebreaker, Empire State Bastard, Fear Factory, Flossen and Jetsam, Health, Heart, Limp Bizkit, Mammoth, WVH, Mr. Uh, Bungle, Ne Obliscaris, POD, Pest Control, Rival Sons, The Last International, Thursday, Turnstile, Under Oath, Araya Heap en Wolfmother. Sommige van die namen waren al eerder uitgelegd... maar het is fijn om nu de officiële bevestiging te krijgen. De Gaspop Metal Meeting vindt komend jaar van 20 tot en met 23 juni plaats... in het Vlaamse Dessel. De organisatie waarschuwt dat het hard gaat met de kaartverkoop... dus koop je kaartje nu het nog kan. Meer informatie vind je op www.gaspub.be. Dat was hem weer voor deze week. En we gaan gauw terug naar Ben, want we hebben nog één nummertje te gaan...